in eh, bijvoorbeeld een abortuskliniek of een ziekenhuis. Dat gaat nu veranderen, want een grote meerderheid in de Eerste Kamer... stemde er vandaag mee in dat je die pil, of eigenlijk pillen... straks ook bij de huisarts kunt krijgen. En dat kan dan tot negen weken in de zwangerschap. Het idee achter de nieuwe wet is dat vrouwen het makkelijker en fijner vinden... om de abortuspil daar te halen. De koning laat onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van zijn eigen familie in de koloniale geschiedenis. Hij vindt het belangrijk om goed te weten wat er in het verleden gebeurd is en hoe dat invloed heeft op mensen. De Universiteit van Leiden doet het onderzoek en dat zal drie jaar duren. De politie heeft in Maden in Brabant een man opgepakt die wordt verdacht van stropen. De man zou allerlei hazen, konijnen en reeën op brute wijze hebben gevangen en gedood. dat deed hij door een speciale hond erop af te sturen, maar dat mag niet. En de man kan nu een paar jaar de cel ingaan. En stellen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao kunnen met elkaar trouwen. Dat heeft de rechter daar besloten. Op de Nederlandse Antillen kon dat tot nu toe nog niet. Je hoort correspondent Dick Draaier. Bijzonder in deze uitspraak is dat eh, de ambtenaar van de burgerstand wordt bevolen om mee te werken aan een huwelijk van mensen van het gelijke geslacht. En dat zou betekenen dat er daar dus geen apart wetgevingstraject nodig is, wat eh, ook heel veel tijd gaat kosten. Er waren twee rechtszaken aangespannen. Eentje door mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean en de ander door twee vrouwen die in het huwelijksbootje wilden stappen. Ambtenaren kunnen het nu dus niet meer weigeren, vindt de rechter, want dat is discriminatie. Krijg je nog het weer, af en toe zon, maar ook ook af en toe een bui bij 4 tot 8 graden. En morgen ook weer een regenachtig dagje en dan ook weer kans op natte sneeuw.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 No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte Y no me ven ni por el telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate diopio Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here that shit that I wanna hear. It's that hit, the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. Ah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Oh, yeah. This is it. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un y tienes que esperar diciembre. Diablo, que maldita olla, caliente a presión marca royal. Yo tengo más grano con la lata de cuando le dé la goya, que vengan toca el alto los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, but that the rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative step to the left, primitive step to the left. I'll be stepping right to the higher level, stepping with giant steps. And if I follow la la la la. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best simply the best. me Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander laat onderzoek doen naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis. Het wordt uitgevoerd door een commissie van de Universiteit Leiden. In het persbericht van de RVD zegt de koning dat onderzoek essentieel is om de impact van het verleden eerlijk onder ogen te zien. Op Aruba en Curaçao moeten partners van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen, heeft het Hof van Justitie daar bepaald. Dat dat nu niet kan, is volgens het Hof in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. En minister Kuipers beslist begin volgend jaar over sluiten of openhouden van de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen in Groningen en Leiden. Toezichthouder NZA heeft veel kritiek op die sluiting. Die leidt in die gebieden tot verslechtering van de acute zorg in het algemeen, waarschuwt de NZA. Het weer, ook vannacht vooral buien langs de kust. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw en een graad of zes.